8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het payrollbedrijf dat verantwoordelijk is voor de flexwerkers van ING... heeft uitstel van betaling gekregen. Gisteren werd bekend dat het bedrijf niet langer in staat is... de payrollers uit te betalen. De problemen bij het bedrijf zijn ontstaan... nadat een kredietverstrekker zich had teruggetrokken. Wat de gevolgen zijn voor de flexwerkers is nog niet duidelijk. ING kan ook niks zeggen over de situatie. De bank is nog in gesprek met het payrollbedrijf. Bij een bomaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de doden zou de jonge broer zijn van de leider van de Taliban, Akunzada. Die heeft het al ruim drie jaar voor het zeggen bij de terreurgroep uit Afghanistan. Hij zou zelf niet aanwezig zijn geweest in de moskee. Bij een aanvaring op de Nieuwe Maas is iemand om het leven gekomen. Negen anderen konden op tijd uit het water worden gehaald. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Aan het einde van de middag botsten een speedboot en een sloep op elkaar. In de sloep zaten elf mensen, in de speedboot één. Vanwege het ongeluk was de Nieuwe Maas twee uur afgesloten voor de scheepvaart. En in Rotterdam wordt de grootste windmolen ter wereld neergezet. Hij gaat proefdraaien op de Maasvlakte. De molen is 260 meter hoog en daarmee bijna even groot als de Eiffeltoren. Hij kan energie opwekken voor zo'n 16.000 woningen. En dat is tientallen procenten meer dan de beste windmolen tot nu toe. TNO gaat hem de komende jaren testen om nog grotere molens te kunnen bouwen. En het weer, de bewolking neemt verder toe.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 www.zfmzandvoort.nl inspiration, inspiration, inspiration. Helping your heart, with your dedication, dedication, dedication can't slow down. Make sure the people know me now. People know me now. People know me now. I'ma bring the heat that you can't deny. People know me now. People know me now. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. Harder than I did before. Don't stop and keep it going. I'm so in the moment.